uur. Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De weduwe van Alexei Navalny zegt dat haar man is vermoord met Novichok. Dat is het dodelijke gas waarmee de Russische oppositieleider al eerder is geprobeerd te vergiftigen. Julia Navalnaya zegt in een videoboodschap dat ze vastbesloten is de strijd van haar man voor te zetten. Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас стать рядом со мной. Navalny overleed vorige week in het strafkamp waar hij meerdere jarenlange gevangenisstraffen moest uitzitten. Hij was de grootste tegenstander van president Poetin. Op een industrieterrein in Vijfhuizen bij Haarlem is een grote brand uitgebroken. Volgens NH gaat het om een autosloperij. De rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren dicht te doen. En in de muziekwereld heb je natuurlijk al de gouden en de platinumplaat. Maar voor artiesten die 200 miljoen streams aantikken... is er sinds vandaag een nieuwe prijs, de diamantenplaat. Deze artiest kreeg hem als eerste. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Ga met me mee naar Charleston dan. Zij wil mij en dat wil ze laten weten. Zij wil mij. Fleming natuurlijk. Zijn debuutalbum heeft meer dan 200 miljoen streams aangetikt. En daar is hij natuurlijk ontzettend blij mee. Ja, bizar. Het is gewoon nog steeds... Ja, ik zeg het altijd, het voelt zo onwerkelijk dat het allemaal zo goed gaat. En dan 200 miljoen streams voor dat album. En de eerste diamanten plaats, ja, het is wel heel erg vet. Ja, daar ben ik gewoon heel dankbaar voor, voor alle fans die het luisteren en streamen. En eh, ja, gewoon te gek. Volgens de organisatie achter de prijzen is de status diamant nodig... omdat we met z'n allen veel muziek streamen... en de drempel van goud en platina te makkelijk te halen is. Het weer. Vanavond trekt de regen via het oosten weg en klaart het op. Morgen begint de dag met zon. Smiddags wordt het wat bewolkter. Maar het blijft wel droog en een graad of 12.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 I wish I could share all the love. How sweet it would be if I found I could fly. Well, I'd soar to the sun. dreamer. Expression. now Come on. Ow! She wants to move. Move. She wants to move.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 Bij het Britse prehistorische monument Stonehenge... mag de aanleg van een autotunnel in de buurt doorgaan, zegt de rechter. Historici, actiegroepen en archeologen zijn bang dat het terrein ernstig wordt aangetast. Schaatster Irene Schouten stopt ermee. Ze zegt dat haar topsportcarrière klaar is en dat ze alles heeft gewonnen wat ze wilde.